Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Prinses Amalia, koning Willem-Alexander gezegd in Den bos waar hij een expositie had geopend. Ik verwijs het verhaal terug naar de dikke duim waar het uit gezogen is, zei hij. De Telegraaf schreef deze week dat Amalia mogelijk van plan is... om naar een exclusieve school in Changshu te gaan... om daar haar opleiding te vervolgen. De koning was er naar eigen zeggen verbaasd over. Prinses Amalia heeft er heel hard om gelachen, zei hij. De 14-jarige kroonprinses zit op het christelijke gymnasium Zorgvliet en heeft het daar volgens de koning heel erg naar haar zin. Boerenorganisaties willen dat melkveehouderijen die vorige week ten onrechte zijn platgelegd snel worden vrijgegeven. Dat schrijven ze in een brief aan minister Schouten van Landbouw. De organisaties willen ook excuses van de minister. Meer dan 2000 melkveebedrijven werden geblokkeerd omdat er onregelmatigheden waren gevonden in de administratie. Van zo'n 150 bedrijven is de blokkade inmiddels opgeheven. Boerenorganisatie LTO Nederland stelde eerder al vast dat bedrijven op slot zitten terwijl ze niet gefraudeerd hebben. Zes Turkse journalisten zijn door een rechtbank in Istanbul veroordeeld tot levenslang voor betrokkenheid bij de mislukte staatsgreep in 2016. Volgens de rechtbank hebben ze banden met de Gulen-beweging, die volgens president Erdogan achter de koepoging zit. Boeren bij Lelystad krijgen een snelle internetverbinding van de gemeente. Ze betaalden vijf jaar lang te veel onroerende zaakbelasting. Omdat het bedrag terugbetalen wettelijk niet mag... vroeg Lelystad de boeren waar ze behoefte aan hadden. En dat bleek beter en sneller internet te zijn. Het weer, het blijft droog. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en de wind neemt verder af. Minima vannacht rond het vriespunt. Morgen rustig weer met geregeld zon. Het wordt een graad of 7. Na het weekend wordt het kouder.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 有爱。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 wasn't me. Had the screams getting louder. It wasn't me. She stayed until it was over. You, baby, but he's.